Eh, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Zeker vijf middelbare scholen blijven vandaag gesloten in Beverwijk en Heemskerk. Er is een noodbevel uitgevaardigd daar door de burgemeester. Op TikTok en Snapchat gaan AI-beelden rond waarop twee scholen exploderen. Ook zouden de jongeren hebben gedreigd met schietpartijen. In Beverwijk en Heemskerk is al langer sprake van geweld tussen jongeren. In Amerika zijn nieuwe beelden vrijgegeven van de vermoedelijke dader van de moord op Charlie Kirk. De influencer en vertrouweling van Trump werd deze week doodgeschoten op een campus. Op de beelden is te zien hoe de vermoedelijke schutter van een dak springt vlak na de moord. Gisteren is een vermoedelijke wapen al gevonden. Volgens correspondent Rudy Bauma gaat het om een jachtgeweer. Die echt is gemaakt om met precisie op lange afstand eh, te kunnen schieten. Eh, er zijn ook meldingen van één krant dat er gegraveerde kogels in dat wapen zouden hebben gezeten. Maar die berichten zijn nog niet bevestigd. Nou, de FBI die looft op dit moment 100.000 dollar uit voor de gouden tip. Want de dader is nog voortvluchtig. Twee andere mannen die eerder zijn gearresteerd, die bleken onschuldig. Volgens bronnen weet de politie ook hoe de dader heet. Maar er is geen naam bekendgemaakt. En bij Tivoli Vredeburg in Utrecht mag je niet meer naar binnen met een camerabril. Aanleiding is een incident op een festival in Rotterdam vorige maand. Daar werd een man betrapt die met een camerabril vrouwen op het toilet had gefilmd. Daarom liet Tivoli Vredenburg afgelopen weekend iemand niet naar binnen met zo'n bril. Maar er was nog geen officieel verbod. Nu dus wel. Dus het begin denk ik met duidelijkheid geven. Nou, we hebben gemerkt, eh, bij, bij, binnenkomen zijn, zijn beveiligers kunnen daar best alert op zijn. We willen dat het eh, ja, uitgaan gewoon sociaal veilig is. Met zo'n camerabril kun je ook bellen en naar audioboeken luisteren en dus ook filmen. Maar het probleem is dat anderen niet kunnen zien dat er wordt opgenomen. Heb ik het weer nog voor je. Vanochtend vooral in het noordwesten pittige buien, soms ook onweer. Later in de rest van het land regen met hagel, onweer en windstoten. Het wordt maximaal 18 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 6 kilometer file tussen Schiphol en Knoopend Nieuwe Meer. De vertraging is zo'n 10 minuten. Op de A10 Koenplein richting Knoopend Amstel bij Amsterdam Oud-Zuid 5 kilometer langzaam rijdend verkeer.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 ZZFM. ZFM. ZFM. Take life seem so familiar Like they've been sent to kill ya It doesn't take an astronaut To float into space is just a thought The morning brings a mystery The evening makes it history Tell me how do you rate the morning sun And the village drunk Sam passed away.